op Radio 501. Texel Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? The biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, now people gather round, now people jump around. you know Ja, Missy Misdemeanor Elliot hoorde je. En het is eh, woensdagavond. Dex and Drums en Rock'n'Roll staat weer een eh, uur lang, of eh, twee uur lang zelfs, voor je klaar met de tofste muziek. En ehm, ja, we hebben vanavond een, een, vol programma. We hebben live muziek voor je. We hebben de Fruit Machine straks op het Vader Jacob Stage. En we hebben de organisatie van het Fire Festival, wat komend weekend in Horen gaat plaatsvinden. Dus eh, eh, genoeg te doen. Eh, onze Dave die schuift ietsje later aan. Die had iets met huizen of iets dergelijks. Dus die, die hoor je later zomaar in, ineens in de uitzending verschijnen. En voor nu gaan wij gewoon gezellig door met Skiggy Raps. Skidgy, Skiggy Raps, moet ik, eerlijk zeggen. Um, ehm, Chili Tilly is zijn nieuwste single. En dat vond ik eigenlijk wel het tofste nummer van de plaat. Die ook bij ons in het muziekalto heeft gestaan. Eh, het album is Satellites en je hoort Shirley Tilly. Once again, your most favorite rhyme sayer. Mainstay soirees and whatnot. You know I bring the funk, but I'm not buckshot. My flow is so fluid that nobody can bend it on the spot with another motherfucking head banger. This is my agenda, it's just how I planned it. Better sit your ass down if you can't stand it, god damn it. Came to rock this animal planet, so I swang like an orangutan. And then I flip it to my Discovery Channel and explore my horizon. Discovering that every time I rhyme, my flow is rising. Keep my birds flying, and my tongue will never be tied, never will be bitten or Skidgy Babs is nothing, never a has been. Spitting another round of rhymes and goes tat tat tat. I'm right back up in my most natural habitat. To flabbergast you bastards with fantastic superhero powers in an art form I fasted. Live by the thought of going through my life laughing. Following my footsteps, maneuver through traffic. This ain't no aluminum and no plastic. This be the lyrical elastic gymnastics. Without static, and I got the baddest status. Check the credits, and it says that I be flying my own apparatus. I ain't funky, no, I'm chunky lucky and I know you love me because the motherfucker makes you feel comfy. Recycling my lines, so I say it one more time. Yeah, I'll be immortal till the day that I die. You put your hands up. Date and Ja, de nieuwe van de Staat. En dat is toch een uiterst fijn hoor. de ehm, Devil's Blood heet die. Eh, het is uh, ook alweer een nieuwe maand. Het is september. dat houdt in buiten dat ik bijna jarig ben. Dus volgende week taart. Ehm, dat het ook weer tijd is voor een nieuwe plaat in muziekalftal. En eh, normaal gesproken ook een nieuwe classic. Maar zoals we vorige week al gemeld hadden, vonden wij in al onze wijsheid dat eh, Fatboy Slim er eigenlijk met twee weken te karig vanaf kwam. Dus die, eh, die blijft in de maand september nog eventjes fijn, de classic. Dus daar hoor je de, de hele maand, ieder tweede uur, een, een, een track van. Dus is ook weer gezellig. Ehm, voor nu is eh, eh, Daft Punk weer met een nieuwe single uitgekomen. En eh, die doen ze toch ook gewoon weer met Pharrell Williams. En dat is Lose Yourself to Dance. eindelijk aangeschoven. Ja hoor, ik ben er ook. Ja, hij is er ook. Ja. En eh, Alex is er ook. Alex is er ook, ja. Die staat ook gewoon gezellig open. dus, eh, eh, ja, Alex is er ook in. Ja, Kees van het Festival is binnen. Dus eigenlijk zijn we De band is binnen. De band is binnen. Nou. En, en, en voor, voor, echt voor het eerst sinds vier, vijf weken dat, dat de gebroeders weer eens bij elkaar zijn. Dat nog wel langer volgens mij. God voor de door. Dat is zo terug. Nou, ik denk ehm, eind juli. Ja. En het is nu begin september. Ja, dus dat is nog wel langer geweest. Dus nou, dan gaan we daar extra van Tel uit je weer. Mensen moesten weer op vakantie gaan en zo. Ja, vreselijk hè. En eh, dan wordt hier gewoon ook gewoon bier over. Ja, alles nou, Gestrooid. Het is één grote fanfare hier. Oh. En dan ook nog eens goede muziek. Zeker weten. En ik heb eh, ja, zo'n toffe plaat eh, klaarstaan. En die komt net uit het muziekelftal. Echt waar? Ja. Nou. ja. Hij is net, uh, ja, het Boxer Rebellion. Ja. Die single, ik vind hem zo mooi. Die is ook mooi. Zeker. Een, een pareltje. En een van de DJ's op een landelijk station die zei van dat het misschien wel een van de mooiste van het jaar is. Dat vind ik dan altijd een hele boude uitspraak. Dan gaat het al wat jeuken van om het niet zo te vinden. Maar ik ben bang nee, dat het wel gelijk ja, nou, Het is wel, misschien wel zo. En het is ook weer, weer zo'n plaat waar je een beetje verdrietig van kan worden. Echt waar? Ja, ik word er wel blij van eigenlijk. Blij van? Dat het zulke zo... mooie muziek oh, Ja, maar hij zingt zo droevig ook. Maar dat gaat er ook over dat hij weer uh, iets eh, gefucked up hebt in zijn relatie en zo. Ah, dat is, oh. always natuurlijk. Je weet hoe dat gaat. Diamonds, The Boxer Rebellion. face Same old Bobby old P. Oui, yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me An easy come and easy go. yeah, I'm sure I told you so. I just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, are dead, dead job has been eating away your life. You feel it inside trouble and strife. And now you spend your evenings searching for another life. And yeah, I think, mate, I think you're calling your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. when positivity seems hard to reach. I'll keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. just leave us alone. Ja. I'll be one minute on the phone. Vorige week al eh, aangeduid, ook als een pareltje. Dit was eh, King Cruel. En ja, ik ben hier toch stiekem wel een klein beetje verliefd op hoor. Ik, ik, ik kan me ook wel indenken dat niet iedereen dit kan waarderen. maar, ik vind wel dat hij ehm, een mooie stem heeft, maar de, de song aan zich ben ik nog niet zo enthousiast over eigenlijk. Ik vind dat duisteren, dat, eh, dat, dat trekt mij wel. Ja het, het, lijkt, het zit steeds net tegen, tegen dat randje aan van... schuurt een beetje, ja. Van... Ja. En ja, ik... Eh, ik eh, ja. ja. Tof. Gewoon. Klaar. Einde verhaal. Twee pareltjes op rij. The Boxer Rebellion en King Cruel met Easy. Ehm, zoals eerder gezegd hebben wij eh, zo de organisatie van het Fire Festival ehm, in de studio. Die zijn inmiddels gearriveerd. En dan gaan we eventjes horen wat zij georganiseerd hebben komend weekend. Is het zaterdag, zondag of zaterdag, en zondag? Oh, alleen zaterdag. Zaterdag, ja. En ehm, ja, daar staan nog gewoon eh, wat, leuke bandjes. Waaronder dus inderdaad Fruit Machine die eh, straks gaan optreden. En ehm, we gaan eens horen wat zij nog meer hebben. Ja. Ja, ehm, het is een beetje tricky, want ik heb het nog niet gehoord. Maar er is dus iets van Arctic Monkeys schijnbaar gisteren online gezet. Een nieuw nummer weer. Het nieuwe album komt er al bijna aan. Ja, of dit nou echt, eh, echt is, weet ik niet. Want het is niet door Arctic Monkeys zelf geüpload. Oeh, maar ik dacht, we kunnen even, even luisteren of wat, hoe het klinkt. Nou, zet eens aan. Even proberen. Klinkt wel... Nou, tot nu toe best wel een beetje... Het klinkt wel, echt. Ja. Zullen we maar eventjes laten draaien hoe, eh, hoe echt het gaat zijn. I want it all, heet het. ik ben er nog steeds niet. Het klinkt wel, wel origineel, maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit of dat het nou echt is. Ik vind het niet zo uh, uh, Alex Turnerig klinken, de zang. Nee, nee. het is een beetje te hoog misschien. Eh, nou, zullen, maar, zullen, we dan later nog eventjes de, de, de single waarvan we wel weten dat die echt is draaien? Gewoon, omdat die zo goed is? Nou, vooruit. Omdat jij het zo graag wil. Vind ik leuk. Ja. Doen we later. Eerst gaan we even praten met Kees maar van het Fire Festival. Welkom Kees. Goedenavond. Helaas alleen, zonder Daniel. Ja, Daniel van, eh, van die, we, die, we, die je misschien kent van Engel, van Engel en Daniel en de woonboot uh, tracks en dat soort dingen. Ja. Dus met z'n tweeën organiseren jullie dat, hè? Ja, klopt. sinds, werken... Eh, sinds twee jaar. Ja. Nu samen met z'n tweetjes. Maar hij was verhinderd. Hij was verhinderd. Hij moest werken, maar daar geloof ik helemaal niks van. <laughs> Hij durft gewoon niet. <laughs> Ja. ik zit thuis te zweten van... Oh. Bang voor microfoon. Ja, hij zit stiekem te luisteren. <laughs> Eh, waarom eh, zijn jullie het ooit begonnen? Eh, we zijn zeven jaar geleden zijn we begonnen. Dat was met iemand anders, niet met Daniel. Maar was met Stefan Staalhoef. Toen zijn we bij de vuurtoren hier bij Horen. Toen zijn we gaan zitten. Nou is gelijk de naam ook. ja, voor de vuurtoren, <laughs> Fire Festival. Leek ons een mooie naam. Maar uh, ja, nou, dat dachten we van laten we een leuk feestje. Kijken hoeveel mensen er komen. Toen hadden we alleen twee gitaartjes mee en twee rubberboten. En kijken hoeveel mensen er kwamen. En uiteindelijk waren er 50 man. En daar keken we ah. nog van op. Dat is een leuk begin inderdaad. Dat is een leuk begin. Dus toen dachten we, nou, misschien moeten we het eh, echt met live muziek gaan doen, met bandjes. Dus eh, dat jaar daarna zijn we in het kroegje gaan eh, organiseren, één jaar. En dat, toen werden we al veel te groot. Oké. <laughs> nee, toen, zijn we, toen leek het ons mooi. Toen contacten met Chris van het Huis Verloren. En die zei van, nou, waarom doen we het niet een keer bij, bij ons? Nou, het is eh, een, een, vreselijk mooie, eh, mooie tent natuurlijk om zoiets in neer te zetten. Ja, volgens mij is eh, de mooiste locatie wat je kan hebben voor een, voor een festival. Mooiste locatie lijkt mij het Huis verloren in dan. Ja, zeker. Ja. Dat denk ik ook wel. En is, is het ook deels buiten? Of? Ja, we hebben, dit jaar hebben we vier versterkte bandjes binnen. En drie akoestische bands buiten. Vorig jaar hadden we een silent disco. En nu hebben we drie akoestische bandjes buiten. En, eh, waaronder Daniel Drommel. Die komt dan met zijn band Parken. Niet met zijn hele band, maar met z'n drieën. En Jelmer de Waard, die komt uit Roosendaal. En Jawek Kamstra, die hebben we ook nog. Eh, eh, ja, normaal zit hij in een band. kom even niet op de naam wat zijn band is. Ja, <laughs> ja eh, die Jack, Jack, Wishbone en de... Wat was het nou ook weer? Ja. <laughs> Shit. Daar ergens, ja. <laughs> maar jij zegt een, een, een singer-songwriter uit, uit Roosendaal. Dat is ook niet heel erg om de hoek. Nee. Hoe kom je daar aan? Nou, Daniel, waarmee ik het samen organiseer, Daniel Baai. Die is zelf ook bezig met uh, singer-songwriter. Maar ja, wij kennen hem ook van Stuurlaan natuurlijk, hè? Van het mooie meisje nummer zit hij ook in. Ja. Maar Daniel dus die, eh, die kent hem via zijn werk. En uh, Daniel zelf ook samen met eh, Jelmer in Roosendaal opgetreden. Op zijn festival. Dus dit was een beetje iets teruggeven. uitwisseling. ja, uitwisseling project, ja. <laughs> nou, dat is, dat is wel leuk. En programma, is dat dan heel bewust gekozen? Of ben je gewoon overal een beetje spontaan tegenaan gelopen? Uh, ja, eigenlijk, we doen ieder jaar, zijn we een beetje aan het zoeken. Het moet natuurlijk wel een beetje eh, in ons budget blijven. Want we betalen alles via de intree. We hebben geen sponsoren of voor de rest niks. Dus we betalen het allemaal zelf, via de intree wat we krijgen. En uh, de fruitmachine, die hebben we gezien bij een eh, optreden van John Coffee in, eh, in Manifesto. Daar waren wij ook bij. Ja, toen waren wij ook onder de indruk. Ja. Ja. het was niet heel druk, maar ik dacht, deze jongens verdienen meer. Ja. Dus ik dacht, nou, eh, ik ga ze uitnodigen en ze wilden graag komen, komen spelen. Ja, nou ja, dat, wij hebben ze toen ook daar gezien. En toen zeiden we ook tegen elkaar van, nou, die moet een keertje bij ons komen. Dus de, dit was een mooie gelegenheid inderdaad. Ja, ja en wat ik zo leuk vind, het is niet alleen maar muziek, hè, want jullie hebben ook nog een uh, dansact erbij en een vuurspuur. Ja. En vorig jaar hadden jullie volgens mij ook kunstenaars die aan het schilderen waren of zo. Ja, dat was eh, twee jaar geleden. Hadden we Boxy en uh, René en Jaap Stiemer hadden we als, eh, als kunst. Maar daar hebben we nu niet zoveel ruimte voor. We willen het wel weer. Maar dit jaar ja, is het nou, niet gelukt. Niet, niet echt achteraan gezeten ook. Maar zoals de dans, ja, Chris van Tol, die hebben we benaderd. En die wilde graag komen. Ja, en, dat is een deelnemer van So You Think You Can Dance. Hè? Die ja. zit daar die, die is ook al echt al naar de live shows en zo. Ja, ik ken... ja, ik weet ook niet precies. Eh, hij, zit, hij, zit, <laughs> hij is wel door de selectie, maar hoe dat mag je allemaal niet oh, vertellen. Je ziet hem wel op de reclame. Eh, ik, weet niet eens of dat al begonnen is dit jaar. Ja, trouwens, klopt maar. wel, ja. ja. En dat is dan weer de, broer van Jos van Tol natuurlijk, hè? onze eigen Jos van Tol en onze Els van Tol natuurlijk ook. Wat een, wat een creatief. Ja, een hele familie. Ja. Ja, en ze, hebben nog een eh, zusje eh, die, die, is heel goed in eh, tekenen en schilderen. Dus die, Nou joh, het is maar wat. Ja, een creatieve familie, ja. Hey, eh, moeten we eerst anders eventjes een, eh, een, eh, een klein stukje muziek nog luisteren? Uh, stuurlui, dacht ik dan maar. Gewoon. Waarom niet? Ja, goed idee. Zit alles in? Ja, daar, daarom heb je bijna het hele programma gehad. <laughs> <laughs> je, hoeft, je zaterdag niet meer heen, joh. Luister dit nummer. Nee hoor, dan zijn we zo weer even terug. Stuurlui, mooi meisje. nog best wel vroeg. Ze keek om zich heen en ze leek er alleen. Misschien ben ik degene die ze zoekt. Ai, ai, ai, ai, wat een mooi. naar de bar en daar stond je. Ik heb het leven niet voor, dus ik drink nog wat door tot ik de moed in mijn glas heb gevonden. zit in de kroeg in de bar met een biertje. Babbel een beetje met andere peoples. Goed met jou, oké, prima. Wacht op mijn vrienden, bestel nog een nieuwe. En ik zie mannen op jacht, vrouwen op pad en ik sta bij de bar. Het lijkt op elke andere dag, maar plots klaps andere dag. Ik zag je staan wat achteraan en dacht die dame is vast verdwaald. Want ja, wat doet die hier in de kroeg? In de kroeg. En wat een plaatje, mannen staren, vrouwen haten, maken praatje. Recht je rug en loop naar de toe, naar de toe. Oké, buik in, pak je kans. Ga erop af en doe dat wat je kan. Maar net voor mij een andere man. En voor ik het door had, zei die al. Ai, ai, ai, ai. Wat een mooi meisje. had je het tegen mij. Ik sprak met dubbele tong en ze draaiden zich om dit, dit moet toch iets van een nazomerhitje eh, nog worden, hè? Ja, eh, vind ik. Ja, het, het, heeft, het, heeft, alle ingrediënten ervoor. Dus, eh, nou, misschien is het gewoon een re-release in de lente van 2014 <laughs> dat het dan. Beetje zwoel, nee, nou, maar weet je, het, wordt van de week ook nog 30 graden. Dus waarom wachten? Dat is ook zo. Dacht ik. Ja. Dat nummer is trouwens geschreven door Stefan Stalenhoeven. Ja. Ja, dus de, basis. Of heeft hij eh, eh, een nummer geschreven? Ik weet eigenlijk niet. Ik, weet dat het een riedeltje was wat heel lang in zijn hoofd zat. Ja, hij heeft de tekst geschreven en Steven heeft er nog wat overheen gerept. Ja. En uh, eh, Jawek en Daniel hebben de muziek eroverheen gedaan. Ja. Ja, en, en Stefan, dus, dus met wie je ooit begonnen bent. En, die, en nu verzorgt hij de burgerbank. Ja, dus dit jaar zelfs eten erbij. Ja, nog steeds een belangrijke rol. Ja, ja <laughs> blijft maar hangen. ja. Dan, dan is de cirkel in ieder, geval, in ieder geval rond. En dan mogen we dit nummer toch ook wel verwachten zondag, denk ik. Dit nummer, ja, nou ja, misschien stiekem wel, maar ik weet het niet. Want Daniel zit al op het podium. Steven zit al op het podium. Dan ga je toch met z'n allen een beetje bij elkaar eens even, Misschien eh. wil onze burgerman ook nog wel even meedoen. Ja. Dus wel altijd wat je met festivals altijd hoopt van... Eh, ja, iedereen is aanwezig. Dan gaan ze vast wel bij elkaar featuring en zo. Dat gebeurt nooit. Nee. Maar hier is het zo kleinschalig. Hier kan het wel, vind ik. Misschien moet iedereen gewoon roepen dat ze het gewoon moeten doen. <laughs> Een mooi meisje! <laughs> Ik, eh, de, eh, Jack Shake en de Wisbones van Jaarwerk dus, dat was de band. Die heeft ook eh, net een, een video gereleased. Dus die kunnen we ze ook nog even draaien. Oké. Dat is altijd leuk. Ja. wat ik ook wel grappig vind, dat jullie ook de all-time string band hebben. Want dat is toch wel echt all muziek. Ja, ja. Nee, daar kwamen we als laatste nog, nog mee. Want we, we hadden zoiets van, ja, we hebben nu bandjes, we hebben akoestisch. En de bandjes die er staan zijn echt bandje-bandjes. En we wilden toch ook... Ja, hoe moet je het anders noemen, hè? Luistermuziek. Luistermuziek, nou ja, ja, ja. Maar we dachten, we willen toch ook wat anders. En we zaten, zaten te denken, wat kunnen we doen? In het kroegje, goede plek om na te denken. Ja. En toen kwamen we erop uit om dan uh, de Time String Band te vragen. En die eh, wilde ook graag komen. Ja. Grappig. Ik, ik ken het oh, helemaal niet. Wat, eh, wat kan ik bij de Time String Band verwachten? Nou, het is wel bekend van eh, de vader van... Eh, Zie de organisator die moet zijn boekje erop naslaan, hè? Oh, ja, oh, oh, oh, oh, Nee, maar... Eh, <laughs> ik moet oh, eerlijk, wat is dat ook weer? Ik moet eerlijk zeggen, Daniel, die er nu dus niet is, hè, die, kwam hier mee en oh, die, die ah, heeft zich helemaal verdiept in deze muziek. Nee, dus- Ton, Knol, de vader van Tim, die speelt er onder andere in. En volgens mij is het ook met banjo's en dat soort dingen allemaal. En, een soort van volk. Ja, ja dat idee volgens mij een beetje. Met je Americana waarschijnlijk ook wel. Iets in die trant, ja. Mumford Sons Light. Ja, maar dan, maar dan 30 jaar ouder. <laughs> Oké, okay, <laughs> ja. Eigenlijk plus, zeg maar. Eh. ja, <laughs> precies. Hebben we een beeld? Ja. Die is wat vertraagd, maar ja. Ach, ja. En, en de Stokers, wat is dat? Dat is eh, een beetje polka muziek. Oeh, daar ga ik even buiten staan. Maar ga je naar buiten staan? Ja, daar hou ik helemaal niet van. oh. Eén grote feest, daarom staan ze ook als laatste, hè? Oké, nou kan ik op tijd naar huis. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Echt. Nee, dat is gewoon. de laatste keer dat die jongen hier komt, hè? Dat, dat begrijpen we wel. Ja, laat maar zitten. Ik ga volgende keer naar radio horen. <laughs> ja, dat was zo'n succes de vorige keer. Ja. maar over het algemeen wel tevreden met wat er, eh, wat er zaterdag komt te staan? Ja, ja, ik ben eh, zeer tevreden. Dus ieder jaar altijd weer even eh, puzzelen wat je gaat neerzetten moet er natuurlijk zelf ook mee tevreden zijn. Maar alles wat er staat, ik ben heel erg blij dat al die mensen willen komen. En, eh, nou ja. ja, enig idee wat er, eh, wat er eh, qua, qua volk afkomt? Hoeveel, hoeveel zou je kwijt kunnen? En hoeveel, hoeveel hoop je er kwijt te gaan kunnen? Nou, volgens mij kunnen in het huis verloren 200 plus mensen. Vorig jaar hadden we 150 man. En, dan, nou, en hopen dit jaar 170, 175. Want ieder jaar groeit het, hè? Het is eh, twee jaar geleden was het 120. Vorig jaar 150. Nou ja, nou ja dus, eh, langs de logische volgende stap inderdaad. Ja, langzamerhand eh, huis verloren helemaal vol spelen. Op Facebook zijn er 90 deelnemers, maar dat zegt volgens mij ook echt helemaal niets. Nee, vorig jaar waren er ook rond de 70 die zeiden dat ze kwamen, maar ja, uiteindelijk waren er 150. Ja, precies. Dus nou, dan zit je op 180 als je dit keer twee doet. Nou, nou dat is mooi. Laten we dat inzetten. Daarvoor, dat vind ik prima. Hoe tel je dat eigenlijk? Oh ja, de intrek had natuurlijk, ja. <laughs> dat is bij, bij, de horse Stadsfeesten. Nee, Nee, maar dat, <laughs> ja, eh, eh, heel veel dingen zijn natuurlijk gratis. Maar bij de ja. stadsfeest is het helemaal door de hele stad gratis. En dan zeg, roepen ze gewoon een getal. Ja, er zijn 60.000 mensen geweest. Dan denk ik, wat de fuck, hoe kom je erbij? Dat is dus, volgens mij is dat een schatting gebaseerd op... Eh, op ik weet dat bij, bij bijvoorbeeld grote evenementen in Amsterdam doen ze dan een schatting op basis van verkochte treinkaartjes. En eh, eh, voor mij auto's die in de, in de parkeergarage staan en zo. Ja, dat is, maar dus dat is dan eh, maar, heel makkelijk. In Amsterdam doen ze dat dan goed, maar echt niet dat ze dat met onze stadswijze doen. Hè. Daar is iemand met een hele dikke vinger hoor, die dat gewoon roept. Maar goed, ja. hè? dat is even terzijde. Maar ja, zaterdag dus, vanaf 5 uur, voor 5 euro. Ja, daar hoef je, het, daar hoef je sowieso niet van te laten. Dus. Nee. En gewoon ja, leuke beentjes. En wie weet wel, stuurlui die eventjes een verrassingsdingetje doen. Laten we het hopen. Lekker eten, denk ik. Goed eten, leuke muziek. En veel bier. En veel bier, <laughs> altijd. Toch? Zou Chris blij mee zijn, ja. ja dat, dat kopen ze daar. Het wordt lekker, lekker, eh, lekker broeierig, dus dan, uh, dan krijgen we dorst Als ze nou veel bier gaan drinken, dan mogen we volgend jaar weer daar organiseren. <laughs> ja. <laughs> Dan is Chris ook blij met ons. ja. Weet je, en, en ze verwachten wel wat regen, maar dan kan je naar binnen toe, toch? Ja, precies. Dus, en het is eh, allemaal overdekt. Ook de akoestische, oh. we hebben een tent, Kijk akoestische tent. Daarom. Nou, dan gaan we nog even naar eh, Jack Shake en de Wishbones eh, luisteren van Java Kamstra.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 Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat Horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Dit is Radio 501. Dex and Drums en Rock'n'Roll. Patrick van der Brom. Dave bij 5.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 About now. Yeah, fat boy Slim and uh, oeh. gehoord. Eh, ja, de, soundcheck is eh, de, volop. de eh, soundcheck is inderdaad volop in, in, beweging. Dus daar heb je misschien ergens op de achtergrond wel wat last van. het klinkt wel heel tof trouwens tijdens soundcheck. Dus ik zou blijven luisteren. Ja, ze zijn er bijna klaar voor, denk ik hoor. Ze zijn dus, er bijna klaar voor, zeker weten. ik dacht eventjes de, de, de, nieuwe, of de nieuwste van Pearl Jam om even een beetje in het ja, te komen. Graag. Ah, ja, Die wordt veel te weinig gedraaid, man. Ja, maar die, die, ja, die plaat eh, die komt er bijna aan volgens mij. Maar die single hoor je eigenlijk... Oktober volgens mij. Ja, die single hoor je eigenlijk niet inderdaad. Nee, die is heel radiovriendelijk hè. Fucking in heaven. Nee, fucking in heaven? Ja. Ja, Fatboy Slim. <laughs> <laughs> maar die is inderdaad, die is, hij is niet heel radiovriendelijk, maar wel heel tof. Ja, ik, ja, het is ook een heel andere sound natuurlijk. Dus eh, ik ben wel benieuwd of dat het album zo wordt. Ik hou er wel van. Het is oktober geloof ik. Zoiets. Ja, maar nou, voor nu in ieder geval Mind Your Manners. Ja, jeetje mina. Ik vind het wel lekker. Ik, eh, ja. ik denk dat ik voor het eerst een keer een hele plaats van Pearl ga afluisteren. Echt waar? Echt waar? Is het nog nooit gelukt? <laughs> nee, dat klinkt erger dan het is. Nee. <laughs> Dus ga je schamen. Dan kan je toch ook oh. soms als azijnfles uit de hoek komen, hè? Dit is toch gewoon een goede band, ja, man. Echt, ja, in principe een goede band. Maar op de een of andere manier, met sommige mensen heb je dat gewoon. Dat je dat een beetje... dat, dat je dat mist of zo. En dan eh, dat je later opeens hoort van... Oh, dat is eigenlijk best wel goed en cool en zo. En ja, dat heb ik met het Pearl een beetje. Hij wordt oud. Ja, hij wordt oud en verstandig. <laughs> ja, eindelijk prikt dat er maar hij wordt oud. <laughs> maar ja, ehm, van eh, een, een, band die zijn naam al lang al gevestigd heeft... Eh, naar een band die eh, dat misschien gaat doen. In ieder geval hoop te doen. ja. De Fruit Machine, die staan klaar op het Van Jacob stage. Zaterdag gaan we ze zien op het Fire Festival. En ze gaan nu drie nummers voor ons spelen. En daarna... Live vanaf het Vader Jacob stage. Sorry. tonight. Come and hold me tight. I need you tonight. Come and hold me tight. I need you tonight. Come and hold me tight, alright. to do next. Fruit Machine. Straks gaan we nog even met ze praten. En eh, in de tussentijd luisteren we even naar Lonely Boy, de Black Keys. Ja, deze maand nieuw in het muziekalftal hoorde je eh, Frans Ferdinand. En dat is eh, meer dan terecht, dacht ik zo. We hadden het net eventjes over Lowlands. En daar waren ze toch wel echt steengoed hoor. Frans ik, Ferdinand. Ik, eh, oh. ik was er dan niet. En ik heb dit optreden als enige in zijn geheel zitten kijken. Omdat ik gewoon niet ervan af kon nee, het was echt... blijven, zeg maar. Van weg kon gaan. Ja, en de hele tijd was van... Oh ja, deze hebben ze ook nog. Oh ja, deze hebben ze ook nog. En gewoon in je achterhoofd weten van... Ze doen Take Me Out moet nog komen. Daar zullen wel een beetje mee eindigen rond die tijd. Ja. Dat eh, Love Immunization of zo, dat eh, laatste hitje. Die moet nog komen, daar sloot ze dan echt mee af. Ja, dus het was gewoon nou, één grote show der herkenning. Eh. Geweldig was het, ja. En wat dat betreft, ik, ik vind de, de titel van, van deze plaat... Right Thoughts, Right Words, Right Action... Ja. Klaar. ja, precies. Weet je al, dat, dat dekt de lading gewoon geheel. Ja, absoluut, ja de, de, de heren zijn weer terug en het is, eh, het is gewoon oud en vertrouwd zoals het klinkt. Eh. ja, inderdaad. hier hebben we op gewacht. Ja, zeker weten. Um, ehm, Sal van Stapelen, dat is dan weer een, eh, een, een, een hip-hop goeroe bijna. Ja, de popjournalist is van het jaar, Van vorig jaar toch? Ja, is dat zo? Ja, volgens mij. Dat, heb ik even gemist. Ja kan zijn. Kan gebeuren. Nou, ik weet nog een eh, leuk, eh, leuk eh, ietsje erover. Onze ja, meneer die buiten staat te roken, Dave. Ja. Die, zat toevallig op Twitter, had hij het over iemand die een of andere slechte recensie had geschreven over Muse in de Ziggo Dome. En daar zat hij een beetje over op Twitter en die, die gozer een klein beetje te reageren en zo. Anyway, paar uur later worden de nominaties bekend voor de popjournalist van dit jaar. En wie staat tussen? En wie staat tussen Die kerel waar we nog nooit van gehoord hadden. Ja, ja oké. ja. Maar eh, weet je, uh, eh, eh, Sal die heeft er echt, echt wel verstand van. Want die, heeft, ja, die, die haalt gewoon hele toffe, donkere hip-hop ook af en toe gewoon zo naar boven toe. En daardoor kwam ik, want wij volgen hem dan weer op, op, op de Spotify. Kwamen wij op Kent Money. En, ehm, en dat is? Ja, geen idee. Een nieuwe hip-hop. heeft een, nummer eh, Cypher. En daar doen dan weer een hele hoop eh, eh, mensen dan weer op mee. Hitboy, Schoolboy Q, Octane, weet ik het, noem maar op. Ja. Maar alles bij elkaar klinkt het wel heel gaaf. Het deed mij een beetje denken aan eh, de Hoed Clan. En dat is dan misschien wel een beetje open deur in trappen ja, of zo. dat is wel heel makkelijk natuurlijk. Ja. Maar uh, het, eh, het, het, klinkt heel tof. Dus oordeel zelf. Dus, kent Money met cipher. And I say one for the money, three for the show. Roll up, because we know that all the bad bitches smoke. You competition that's past fiction, no. Getting stopped like a bad pick and roll. Magnet for cold. These niggas is getting old. My team too strong. Kevin knows. Take you out your zone. I'm the new dawn. And the only polo I know is Ralph Lauren. Put me on the court with the opposition. I outscore em. Easy. Try not to use cash so my checks serve a purpose. Every time I sign for a blessing, I use my curse. Got scruffs on my Tim's for a dollar, so it was worth it. Cocaine, white like see an Angel before we murk em. Hard for the work, niggas' eyes let her lurk. I got a bitch named Cash by about 40 and let her twerk. Nothing changed, range aiming at your frame, nigga. Ain't a claws when get a range, you rain, nigga. Uh, Christ told don't break the code like Da Vinci, no nigga tempt me. Generational curse of chugging whiskey till it was empty. Drive-bys out that photo, Honda dreams of a Bentley. Pocket full of dead white men, I pray the master don't lynch me. Step your game up. You wiped her, she been a rat. I text her at the crack of dawn, tap tap it and send her back. My granny, mama, cousin, sister, bedroom was up in that trap. Is them drugs up on my counter? No, mama, that's Similac. Similac. I just feel like 30K today, I ain't gon' front. See, I came up from the bottom, I'ma get everything I want. See, the homies, I'ma holler, nothing change. I roll a blunt. Told them now it's time to eat, cause we've been starving days and months. And it's a must that we can trust nobody but us. We ready to bust if enemies come. But I can price it, this ain't what you want. See, I do this shit for fun. Screaming HS87 till I'm done. <laughs> now I'm done. Stop the beat, here comes the starter. Grab your popcorn, grab your water, grab your daughter, cause she watching, cause I start like Mr. Carter. Saying ballin' like a man. Finger on the trigger, got money all in my pocket. I'm a IE nigga named Octane. That nigga Octane to be exact. You hope to hear from a real nigga one day, well, this is that. I got that crack and I got that XRE, AK, and I got my back. Tony Montana, give him that rat. HS87, nigga, that's that. I'm done. No need for me to get involved. You get hit with a bat and wrapped in a cloth. Uh, razor blade, shanks, and fades. Everybody on the floor, they cave. Uh, my young gliggity Glock out of my crotch, stay ready and cop. Can't wrap me in a bag, I'm going pop. Uh, yeah, new road, so heavy metal. Uh, when I rock, uh, got hustle, non-stop. Uh, yeah. Wash your hands before you shake mine. You was talking shit, I heard it through the grapevine. Yeah, it's a lot of boppers on the sideline. So the young baller had to go baseline. I'm a black nigga with money like Akon. You mad the squad winning, that's a hate crime. Peas and carrots, live and grow, that's my day job. Young veggies just track holes like a Drake song. Out West. California, Christopher a manifesto. Hit boy hip hop, I started on the metro. But now I'm in that retro Ferrari two seater with the pedal to the floor. Got it singing like Aretha. If you scared, get a dog or a preacher. Hit the hot spot with a bitch resembling Mona Lisa. Priceless, I'm righteous, I walk to talk. I am cook cocaine, you are softer than choice. Cause your bite ain't as bad as your bark. After dark, you inside like an embryo. I swim with the sharks. Cause now I smell blood in the water. I'm taking over like the new new world order. Witness the gangland slaughter. The What? Bitch. Still sipping rose like Cedar the Rose. Kilos on the Cuban link, they thought it was hoes. Fascinated with gold sneakers and talented hoes. Before you get the cruise, you paddle the boat. Elevated the elevators, had to walk flights. Young niggas lick shots for the mad yeah. nights. Ride with me, although the driver's tips were. Avoid them office owners, I'm calling 50s to get me. They call me talking to city, never talking to Jiggy, man. I'd rather talk to Whitney. Condolence to Bobby Chrissy. Ballin', I'm for real, I got NBA skill. Make me feel a little scrappy with the Stevie J grill. And y'all ain't gotta ask me if it's homicide. Hill. nah, don't even ask me, this is homicide. Hill. Yo, I'm from the era of Biggie smalls, TOC waterfalls, buying dime bags by the mini mall. I got your whole city logged online. Disrespect mine, I be throwing ones like a titty bar. You fucking with a grown man, boy. I plug two like True Coy. Send that memo on your Android. For 10G, you can talk to the boss. My experience, I'm like Jordan on the court, nigga. Pyrex pots and guest shorts, yo. We float is the best sport. Now I'm underwater flipping quarters. Dakota gold chap with a globe. Black Mac in the robe. Metal Mac horse strap, shit is gold. Party feeling, Hennessy fiend, I'm blessed, it was a dream. He had his team moving tight like skinny jeans. You know, by any means, we will bring the magazines out and clap everything down like little pieces. All right with Nina's, cooling in cuisine. Joe, the horse is giving top in the back. I ordered wings, spray shit up, the smithereen, stepping off in sweet shit. Shake your hand, blow your head off, and killer queens. The dons know what it do. I'm just that fly in the interview. Wintertime grinding the scenes. Remember to pledge allegiance to the team with more reason. more more squeezes. Ja, hoe vet is dit, hè? Jij, ja. jij, stond wel buiten dat ik hem instartte, maar ja, jij, als echte hip-hop liefhebber. Ik eh, werd meteen naar binnen getrokken natuurlijk, hè? Ja. Dat, eh, dat begrijp ik. C eh, Cypher van Kent Money en met een hele buslading aan gastartiesten. Kent Money, nooit van gehoord. Nee, ik ook maar niet. ik ga hem even checken. Ja. Inmiddels aangeschoven. Ja, de heren van de Fruit Machine. Hallo. Jongens, eh, Wij, wij, waren content. Het klonk goed. Ja, nou, dankjewel. Vet. Ja. Jullie moeten denk ik terugluisteren om te weten of dat klopt, maar... Eh, <laughs> ja, precies. <laughs> maar eh, dit is voor jullie wel even anders dan, dan wat jullie sound eigenlijk is. Of hoe... Ja, we zijn toch wel gewend om wat, wat harder te spelen, normaal gesproken. Ja, ja, Oh ja, we moeten natuurlijk ook nog een nummertje van de EP draaien straks, hè? Tuurlijk. Dan kunnen we de, echte sound... Eh, ja, dan, kun je de echte sound ja. inderdaad. Ja, het is allemaal wat harder en wat eh, up-tempo. Zo zonder drumstijl is toch wel een beetje... Eh, ja, maar je hebt het toch wel weer netjes opgelost, vind ik. Ja? ja. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, maar ik vind met zo'n cajon vind ik altijd leuk. En dan nog een eitje erbij en zo. Ja, dat is altijd ja, wel... Ja, ik heb hem vanmiddag gekocht, dus... ja. <laughs> ja. ja. Nou, dus je hebt er eigenlijk nauwelijks op geoefend. Ik heb er helemaal nog niet op geoefend. nou, not bad. Ja, keurig. <laughs> Dat, Inderdaad, voor de eerste keer. Eh, <laughs> zeker niet onaardig. Ik doe het hem niet aan in ieder geval. zijn, <laughs> wij zijn, eh, zeg maar, eh, we hebben belangen in de kargon-industrie, Want alle mensen moeten kagons kopen als ze bij ons komen spelen. Ja, ja wij hebben daar een linkje mee. Ik ga een webshop beginnen in die handel. Ja, goed idee. Maar uh, stel jonge honden uit Andijk. Andijk, ja. En hoe lang zitten jullie al in de muziek? Even kijken, nou, dit is onze eerste band en eh, we zijn er nu eh, bijna drie jaar. Zijn we er echt mee bezig? we, eh, we, spelen allemaal langer, veel langere muziekinstrumenten, maar ja, toen is het een beetje samengekomen op nou, Bram, jij kan het beter vertellen als mij. Ja, drie jaar terug sta ik helemaal begonnen op de kermis in Ondijk. Dat waar, op de kermis. de dus kermis in Ondijk. Ja, anders, kan ja. beginnen aan de kermis. Ik heb al zo vaak ook gezegd op een kermis, we gaan een band beginnen. Maar het is mij nog nooit gelukt, maar eh, jullie wel. Ja, nee, want het was zo... Daar is kermis eh, te groot voor. Ook. <laughs> ja. ja, kermis Andijk lekker knus. En eh, ik en Koen werden gevraagd aan ons als we misschien een, ja, een bandje wilden. Tenminste voor een paar nummertjes gewoon. Want we, normaal gesproken heb je altijd op de zondagmiddag gastartiesten met een band samen. En dus hebben gewoon een band, dan kun je altijd meedoen als je dat wil. En, eh, maar toen hadden ze ons gevraagd, lijkt het niet leuk om gewoon echt solo dat staan als een band. En ja, Jesper kon wel hartstikke lang, wist dat hij drummer was. Ik dacht, nou, we gaan het gewoon een keer proberen. Ja. En dat klikte toen zo lekker dat we ze gewoon besloten zijn om gewoon door te gaan. En dat, <laughs> ja, het gaat eigenlijk super lekker. Nou, dat mag je zeggen. Ja. Maar wij, eh, wij zagen jullie inderdaad in het eh, voorprogramma van John Coffee. Of ja, was het echt officieel voorprogramma? Ja, van voorcafé, zeg maar. Ja, van manifesto. Ja, programma. manifesto, ja. ja. En eh, dat klonk toen echt al wel heel tof. En dat is dus denk ik een uh, klein drie kwart jaar geleden of zo. Ja, zoiets. Eh, ja. ja, inderdaad, zoiets. zijn In, in de winter was het. Ja, nee, wij, wij waren er allebei en wij zeiden allebei toen van... Eh, oh, die moeten we een keer vragen voor de uitzending. toen, tof, toen, eh, toen, ik zag dat jullie op de, de line-up van Fire Festival stonden... dacht ik van nou, dat is een mooie gelegenheid dus. Ja. ja. Nee, dat klonk heel goed. Nou, dankjewel. Tof. En eh, allemaal eigen nummers die jullie spelen, jongens? Ja, het is bijna allemaal eigen werk nu. We, eh, we hebben nu twee EP'tjes uitgebracht. Ja. En eh, nou, maar we, er zijn in totaal, even kijken, er zijn in totaal zeven nummers. Maar we hebben een, totaal van, nou, ik denk elf eigen nummers. En we zijn nu alweer bezig met een paar nieuwe. We zijn eigenlijk alleen maar bezig met eigen nummers. En wie, wie, wie, zeg maar, wie, wie schrijft het meest? Of hoe doen jullie het gewoon met z'n drieën? Nou, qua muziek schrijven we eigenlijk niks op. Dat, dat, dat, doen we gewoon niet. Ont, ontstaat gewoon uit jammen? Of? Ja, vooral. En, en maar Bram die neemt thuis wel eens, wel eens wat, wat op, ja, of zo. Ja, thuis ben ik bezig met het basisidee. Gewoon een riff of een melodielijn. En ik heb, ik heb meestal het nummer dus al, alleen heel kaal. Gewoon wat ik er dus van vind. En dan komen we samen op de meestal woensdagavond met z'n drieën. En dan wordt het gewoon een jam sessie met mijn idee, mijn basisidee. En dan komen Jesper en Koens ideeën erbij. En dan wordt het een... Meestal vervaagt het idee toch wel... Het ja, verandert toch een beetje wat ik had bedacht. En dan eh, wordt het een Vroom Machine Ja. Oké, eh, eh, wat, wat is de ultieme droom? Gewoon echt eh, landelijk ja. in eerste instantie doorbreken? Sowieso, ja. Dat zou fantastisch zijn, landelijk natuurlijk. Uh, zou je sowieso je geld mee kunnen verdienen, zou echt fantastisch zijn. Ja. Ja. Want het is echt iets wat we... Ja, het is gewoon zo super tof om te doen. Zeker als je nu met eigen, eigen werk en zo. En, het, en ook ja, positieve feedback krijgt van, nou, van, van jullie, maar ook van andere mensen. Dat is echt... Uh... want krijg je al reacties op de, op de EP? Ja, we hebben een paar uh, we hebben nou, wat recensiesites opgestuurd. En eh, nou, we zijn een paar keer gerecenseerd. En eh, redelijk positieve reacties. even kijken. Daans muziekblog. Was ja, iemand uit Eindhoven. Die had ons ook gedraaid op 3 voor 12 Eindhoven. Die had ons Kijk. getipt daar. En die was heel, heel enthousiast. En die had ons een, ja, een 7,7 was het gegeven. Ja, dus, zo ja. <laughs> En nog een paar andere <laughs> sites waren gewoon, heel, ja, gewoon echt heel positief. Dus dat was echt, dat is echt super tof. Ja, weet je, die, die regionale 3 voor 12 zenders, die, eh, die zijn ook wel leuk als, als die je oppikken. Dan heb je dus net, net even een kleine stapje naar iets meer. Ja, ja, we hopen, ja dus hopelijk komt er nog wat uit inderdaad. Maar eh, ja, zijn, zijn, zijn, jullie al bezig echt eh, met, met, met, een album? Of is dat echt nog even een klein stapje? Uh, nee, dus ja, onze droom is eigenlijk om en sowieso om een album op te nemen. Gewoon. Dat, is, dat stap 1. En dan met dat album gewoon natuurlijk nou, meer bekendheid, nog meer bekendheid uh, genereren. Maar we zijn er nu al echt al mee bezig. Ja. We zijn nu al met zoveel mogelijk nummers schrijven. Proberen. Veel albummateriaal. Ja, albummateriaal al, inderdaad. Al klaar, zeg maar. Maar ja, we moeten gewoon nog even, even alles, alles afwerken. En eh, nog een paar nieuwe nummertjes erbij. En dan even goed ook alles nog gewoon combineren met school. Ja, ja. druk, druk, druk. Maar eh, ja, absoluut. Dat, uh, ja, we moeten altijd een backup hebben voor als, als we niet ons geld mee kunnen verdienen. <laughs> Dan, ja, eh, we toch nog iets. Ik, ik, kan je vertellen, het percentage bands wat het niet haalt is... Ja, dat <laughs> is groter. Ja, ja, Ik wil niet helemaal, zeg maar... Ja, inderdaad, inderdaad. we praten zo nog even verder, maar een van de bands die jullie net als, als inspiratiebron noemden was The White Stripes. Nou, daar kan ik niks op tegen hebben. En het nummer wat jullie uitkozen was Girl You Have No Faith in Medicine. Música de White Stripes. Ja, logisch natuurlijk ook alweer dat dat een inspiratie is. Wat voor eh, bands eh, luister je dan nog meer graag naar? Ehm, nou ja, eh, White Stripes, Black Keys, Queens of the Stone Age, The Hives, ACDC. ACDC. Black Rebel Motorcycle Club. Hele toffe band. Maar, zoals wat ik en Jesper luisteren ook wel graag hip-hop. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Tribe Quest. Ja. Ja. <laughs> ja. dat soort dingen is ook heel tof. Zo, Wu-Tang Clan, hé. Ja, dat hoor ik niet helemaal in de zaal. <laughs> dat eh, kan wel kloppen inderdaad. Ik, eh, ik, heb van de week nog uh, eh, 36 Chambers geluisterd. Maar dat is toch echt van voor jullie tijd eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het wel tof hoor. Hoe, oud zijn jullie eigenlijk? 18. Ik ben 21. 19. Kijk, jongen, jongen En, en, toch op de een of andere manier, de enige naam die ik niet hoor in dat hele rijtje is de Arctic Monkeys. Waar ik dan op de een of andere ja, manier direct nou aan moet denken. Maar... Ja, dat is wel een grote oh, inspiratie voor mij nog trouwens. Ik ben nog helemaal vergeten. Dat is een hele goede dat je het zegt. Ja. Als ik, als, ik, als ik jullie dan zo bij elkaar zie, dan denk ik wel van... Ja, dat... Nee, ik had een beetje, klopt beetje, net een beetje een bluesy eh, gevoel erbij. Maar dat, eh, dat, dat is toch niet wat jullie, eh, wat jullie luisteren dan? Nee, nou ja, de enige blues... Ja, nou ja, Black Keys dan Ja, Black Keys invloeden. Ja. Joe Bonamassa. Joe Bonamassa is ook wel tof. En ja, van mijn huis uit, tenminste bij mij en Koen, Rory Gallagher. Ja. Oude blues. Oké. ja, bij mij van huis uit Metallica. en, <laughs> ja, ja, ja. Ah, ook van, eh, van mijn moeder, The eh, Postman. Van, eh, ja, een beetje hip-hop reggae. Ah, dan, merk je dat ze, dat ze al dus wat jongere ouders hebben. Zeg maar. Vet cool. Ja. je thuis gewoon Metallica en de Postman meekrijgt. Ja. Maar dat, oh. dat ga jij straks ook doen hoor. <laughs> Ja, ik ben nu al mee bezig. Ik heb laatst al met persoons gedanst op de, Black Keys. Ja, ja was mooi. <laughs> ja, dat doe je goed. Vet. Oké, nou ja, jullie, jullie hebben dus al gewoon echt de tweede EP al uit. En ik ben toch ook wel benieuwd hoe het hoe het full throttle klinkt. Ja. ja. ja. <laughs> Eh, mocht, je, mocht je het echt het helemaal willen horen, dan eh, moet je de zaterdag naar eh, het Huis Verloren, naar het Fire Festival. Hoe, laat spelen jullie, weet je dat? dat is nog niet helemaal bekend. Dat, oh. is, dat een geheim wordt het nog houden. Dus, dus je moet gewoon een vijf uur aanwezig zijn. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat wordt een beetje gehouden. Dat is het beste, ja. Als je die jongens in ieder geval zeker wil zien, vijf uur aanwezig. en dan trek je gewoon het eerste biertje om vijf over vijf van de bar af. En ehm, wij gaan luisteren naar Something Wrong Boy. Jongens, dankjewel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. En eh, misschien tot zaterdag. Tot zaterdag. Tot zaterdag. Is there something wrong with your ear, boy there's something wrong with your ear, boy. For at least ten minutes, you've been talking to me And I'm blessed and feeling, baby Cause I don't understand the words you're saying something wrong with your ear, boy. something wrong with your air, boy. tour Tudor Cinema Club. En het is gewoon altijd leuk wat zij maken. Ja, gewoon blij, dansbaar, springbaar. En eh, nu eh, geproduceerd door Marion, een Franse danceproducer. Ja, wie kent hem niet? Nou ja, het is wel een bekende naam moet ik zeggen. Mardion. Mardion. Ach ja. Marion. Marion. Marion. Ehm, ja, het zit er voor ons alweer op. Um, ehm, Fruit Machine, bedankt. Yes. Fire Festival zaterdag. Ik ben present. 5 uur, 5 euro. Ja. En eh, voor nu Jakes en Footsie met Certified. En dat is dan weer eh, nou, een beetje hip-hop dubstep. Wij, wij, zijn Footsie. En zijn wij, ja, wij zijn Footsie inderdaad. Tot volgende week. Hoi. Together, that's the word. We know each other. Ten solid years of mutual knowledge. And that in itself makes for efficiency and enables me, as I look at all your familiar faces, to come straight to the point and say, Who are you? Man who come through with the heaters Them man yeah, those talking gas But my man, them are some real true beaters Come with the beaters, beating them off You men are food for the eaters Getting jacked and peeling it off Then go to the fed, start squealing it off With the CPS man stealing it off I go hard, no easing it off from Sunday to Sunday, the life that I'm living is far from mundane. no, with the animals, none of them tame. Bit bad manners, time none of them's trained. All off the leashes, none of them's chained. Everyone has gone, none of them sane. Out of control like a runaway train. If I let go the four, you get more than a one-away pain. I'm due to hit one one-away vein. Mert man, you can't come back again. I'm going insane. Nuts with the foes, I can give you man big. on bucks with the flow. Spilling out pain and guts at a show. It gets nuts at a show. The ravers feel when I'm spitting. Everyone's jumping, beer much pitting. Man can't touch mine if you're not D double E fam, nah blood, you not spitting. Man will wipe out the whole of your fan base. Trust me fam, you're better off quitting. Hold the seat, you're better off sitting down and breathing this one out. go, go, go like gadget. My block is blue like magic. Man think that they're gonna run up on me, but that's gonna end up tragic. Macbeth, tragedy. Nah, this ain't a joke or parody. The thing will lift man up. And when you come back down, the ambulance will have to pick man up. Don't make me have to kick man up. Kick man down and pick man up. Make a man look sharp, fix man up. I don't know what man's thinking. You get found all rotten and stinking. You ain't got a clue what inking. Man's got a iron if anyone's winking. Nah, there's no itching, the safety's off and there's no bitching Anyone talk shit and head top missing Out your head we will be pissing and you'll be wishing that you kept quiet start more than a riot Yeah, I'm tired in a pilot jumbo jet I walk like an elephant jumbo steps Anyone in my way fam, I will crush it Walk over and trample man Break man down, this man cool plans Mash up whatever you're thinking You thought it was gonna be me but now family is your won't Yeah, you get stung 아, will take a tongue is Radio 501.